Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in Zuid-Europa zijn nieuwe bosbranden ontstaan... zoals in Spanje op het Canarische eiland Tenerife. Het vuur heeft daar ruim 2000 hectare verwoest. In het noordoosten van Italië zijn enkele honderden mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Zo'n 2000 brandweerlieden proberen de Vlammenzee daar te bestrijden. En ook in de Peloponnesos in het zuiden van Griekenland zijn diverse branden ontstaan. Eerder braken al bosbranden uit op het eiland Lesbos en in een natuurgebied in het noordoosten van het land. Paus Franciscus is aangekomen in Canada... waar hij de komende week met de inheemse bevolking spreekt. Kinderen van Inuit en First Nations werden vroeger weggehaald bij hun ouders... en kregen op katholieke kostscholen een westerse opvoeding. Later werden massagraven gevonden met kinderen die daar bezweken. De paus wil excuses aanbieden en om vergeving vragen voor de misstanden. De laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Jasper Philipsen. In de massasprint op de Champs-Élysées in Parijs bleef de renner van Alpecin de Nederlander Dylan Groenewegen en de Noor Alexander Christophe net voor. De Tour van dit jaar werd gisteren beslist door de Deen Jonas Vingegaard van team Jumbo-Visma. De Japanse premier Kishida heeft de regering opgedragen om goed te zorgen voor omwonenden van de uitgebarste vulkaan Sakurajima in het zuidwesten van Japan. Mensen die binnen drie kilometer van de krater wonen moeten waarschijnlijk hun huis uit. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Amerikaanse band Pearl Jam heeft excuses aangeboden vanwege het concert vanavond in de Ziggo Dome dat niet doorging. Zanger Eddie Vedder is al een week zijn stem kwijt. Al onze energie richten we nu op de show van morgen, zegt de band. Mensen die een kaartje hebben gekocht krijgen hun geld terug, maar er komt geen inhaalconcert. Het weer.